Ik wil gewoon een zo goed mogelijke bescherming waar iedereen recht op heeft in Nederland... En ik wil als, als, als Pfizer gewoon een betere bescherming biedt... een tweede prik met Pfizer krijgen. Ik heb bij de eerste prik echt wel flinke bijwerkingen gekregen. Tintelingen door mijn eh, hele lijf. En dat is echt wekenlang gebleven. En nu zit het nog steeds in mijn eh, benen. Dus dat lijkt me niet prettig eh, eh, als gedachte om die ook weer na een tweede vaccinatie te krijgen. Het is nog niet duidelijk of minister De Jong het advies van de Gezondheidsraad overneemt. Eerder zei de Wereldgezondheidsorganisatie al dat een Pfizer-prik na een AstraZeneca-prik net zo goed en misschien zelfs beter beschermt tegen corona. In discotheek Aspen Valley in Enschede hebben 180 mensen vorig weekend corona opgelopen. En er komen steeds meer verhalen van feestgangers die ook anderen hebben besmet. Zoals een jongen die na het stappen op vakantie naar Spanje ging. Vertel deze verslaggever van RTV Oost. ja, hij kon gewoon naar eh, Spanje vliegen, want hij had zijn test voor toegang voor de discotheek op zaterdag. Maar op datzelfde moment ook de test voor de vakantie. En op dat moment was hij natuurlijk nog niet besmet. Zaterdagavond dus die kroeg ingegaan. En zondagochtend dus besmet en al naar Spanje gevlogen... en heeft daar mogelijk eh, meerdere mensen aangestoken. Hij zit nu in Spanje in quarantaine. Hoe de jongen besmet is geraakt is niet duidelijk. Hij denkt zelf dat er mensen de discotheek binnen zijn gekomen zonder negatieve test. En een team uit Rotterdam gaat helpen met vaccineren op Kaapverdië. Ze vertrekken vandaag en nemen 150.000 vaccins van AstraZeneca mee. En dat het team uit Rotterdam komt is niet toevallig. Er wonen daar veel Kaapverdianen. We gaan eh, zes dagen lang eh, eh, binnen normale werktijden alleen maar vaccineren. Dit is een hele korte tijd. Is, zijn er zoveel vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Omdat ze zich heel erg verbonden voelen met Kaapverdië. En dat zie je. Kaapverdië is afhankelijk van andere landen die vaccins doneren... en er is nog bijna niemand ingeënt. Het weer vanavond is het eventjes droog, maar morgen ontstaan er opnieuw buien.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 Got the pretty girls out there begging for more. Gotta give them all what they came here for. Doing my thing, singing my song. Right on track, I'm chugging along. I'm here and gone like yesterday. Rolling like an old freight train. On a wing and a prayer and a glorified greyhound. those telephone wires. Burning the midnight oil and the tread off these old Goodyear tires. I'm gonna give them that 2 4 4 like an outlaw boy some did before. Got the pretty girls out there begging for more. Gotta give them all what they came here for. Doing my thing, singing my song, right on track. I'm chugging along. I'm here and gone like yesterday. Rolling like an old friend. Dat vraagt Erman Watson zich af in Freight Train. Dit is weer de National Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je. Jawel, de week is weer snel voorbij gegaan. We hebben twee uur lang eh, bluegrass, country, Americana en folkmuziek. En natuurlijk ook de vaste onderdelen zoals een Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat. We hebben natuurlijk een gloednieuwe maandartiest. We hebben de digitale brievenbus. Kortom, de show zit weer helemaal vol. Zoals gewoonlijk is het tweede nummer in de show bluegrass muziek. Dit is uh, van Christy Cox, het nummer No Headlights. I can't stand to see an angel cry. It puts hellfire in my eyes. When she came knocking at my door. shot from me Two bullets for each bruise I see I'm warning you when you see my face It'll be too late, you never live Christy Cox en No Headlights. En we gaan voor de eerste keer gaan we naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Zweden voor muziek van Odebrand. Nadat hij vader was geworden, besloot hij de muziek de rug toe te keren om voor zijn gezin te zorgen. Maar in 2003 scheidde hij en besloot zijn leven toch een andere invulling te geven. En begon weer met muziek maken. Zijn meest recente single kregen wij toegestuurd en die gaan we nu aan je laten horen. Dit is The Word. so sorry for the bad things I said and done. Three-time loser and a failure, my son. One thing in life I never will regret. It's you, my boy, though I don't know said it twice and now it's in your hands I've been begging on my knees for seven long years Patience on the lemon, I'm running out of tears Just say the word And I'll be there for you, just say the word You know I care for you, just say the word I'll be right here for you, just say the word never go back to where we were before We can build something new when we open that door I love you from the bottom of my heart There's a will, there's a way to find a brand new start Just say the word And I'll be there for you Just say the word You know I care for you Just say the word I'll be right here thousand now van Odebrand. En dit was The Word. En van ehm, nieuwe muziek gaan we naar oude muziek. We gaan terug naar 1980. doen we met een nummer van Debbie Boone, Haar grootste en enige nummer 1 hit van het album Love Has No Reason. Dit is Are You On The Road To Loving Me Again? Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Are you here just to pass the time of day or is it love? that brings you back my way. Did you miss me in the time we've been apart? such only you and the way we used to touch Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. Everybody wants an easy ride on the merry-go-round that we call life. Take a drive on cruise control, then you wait to find it's a winding road vision blue. Hung my tears out to dry, then my dreams fell out of that clear blue sky. fine day you wake up completely hopelessly falling in love. He's just what you're looking for. The only problem is that the man's not sure. Another guy will give you everything. Only problem is you don't feel a thing. Well, I know from experience nothing's ever gonna make perfect sense. Oh, kwam dit nummer uit. Jody Messina en That's the Way. En we gaan nu naar 1979, Wat ook oudere countrymuziek heeft natuurlijk een plek op de playlist van de National Radio Show. We gaan naar een duet tussen Buck Owens en Emmylou Harris. Buck bracht Together Again voor het eerst uit in 1964 en twaalf jaar later zette Emmylou het op de plaat. Vele countryartiesten zouden volgen om dit nummer op te nemen, maar Buck en Emmylou namen het ook als een duet op in 1979. Ze pasten toen de titel iets aan en toen heette het... Play Together... again, again. That may dance her cross my mind. She's still the best I ever had, though it's been a long, long time. Play together again again. Bring back yesterday. Let my foolish heart pretend play together again. never And Emma Lou Harris and Play Together Again Again. van het ene duo gaan we naar het andere duo. En dat zijn onze nieuwe maandartiesten. Dat is Brooks Dunn geworden. Gaat de hele maand jullie ga je muziek van hun vaker voorbij horen komen in deze show. Kick Brooks en Ronnie Dunn begonnen hun carrière als soloartiesten. En Kicks schreef ook voor andere artiesten. In 1989 deed Ronnie Dunn mee aan een talentenshow die hij won. En de prijs was een opname in de studio in Nashville. De producer van die opname was Scott Hendricks... die de opname liet horen aan iemand van het platenlabel Arista Nashville... genaamd genaamd Tim Dubois en die bracht Brooks en Dunn samen. In 1991 kwam hun eerste single uit, wat ook gelijk hun eerste nummer 1 hit werd. En dat is Brand New Man. Dit is de Nashville Maandartiest. I I've been baptized by the fire in your and the onze kerstverse maandartiesten Brooks en Dunn met Brand Newman. En in tweede uur hoor je ook weer muziek van hun voorbij komen. heb je nu een favoriet nummer van ze? Laat het anders weten. Stuur even een e-mail naar info.nl of anders een eh, WhatsAppje of eventjes een sms'je. Al die informatie kun je gewoon vinden op de website van nationalradio.nl. We gaan verder met nieuwe muziek. Eh, Smithfield is een duo bestaande uit Jennifer Fiedler en Trey Smith. Ze zijn vanaf hun kindertijd al vrienden van elkaar en groeiden op in Texas. Hun liefde voor muziek zorgt ervoor dat zij als duo muziek gingen maken. En hun geluid wordt bepaald door de liefde van Jennifer voor traditionele countrymuziek en die van Trey voor rock'n'roll. Het titelnummer van hun nieuwe EP ga je nu horen en dat is Newtown.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 that you have won Yeah, I know so wat is die toch weer mooi. Het nieuwe nummer van The Marshall, Shining Like the Sun. Uitgebracht op zijn eigen platenlabel, Blut, zeggen Butterfly, Butterfly Knife Records. En ik ben echt heel benieuwd welke artiesten nog meer op zijn platenlabel muziek gaan uitbrengen. Maar dit was dus zijn nieuwste single, The Marshall uit Nederland en Shining Like the Sun. Uh, ja, het volgende plaat behoeft eigenlijk geen aankondiging. En het is zo'n lange titel dat ik ze zelf uh, dat laat doen. Dit is dan de Bellamy Brothers met...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 I could ask a lot of crazy questions. op me hebt meelopen zingen. Hè tijdens het stofzuigen of wat je dan ook aan het doen was. En dan gezellig gewoon mee neurien met deze plaat. The Bellamy Brothers en If I Said You Had A Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? We gaan weer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar muziek uit Amerika. Een duet tussen Jessica Linwitty en Don Ellis Gatlin. Eh, Jessica's muziek heeft al vaker bij ons op de playlist gestaan. En Don Ellis Gatlin was in de jaren 90 de helft van het duo Daryl en Don Ellis samen met zijn broer broer. Hij uh, richtte ook de band Savannah Jack op... en heeft zelfs ook nog nummers geschreven... voor de eerste twee albums van Blake Shelton... die je later op in de show gaat horen. Ik zei het al, Jessica Lynn Whitty en Don Ellis Gatlin... en dit is It's a Matter of When. There's a long stretch of nothing... before something comes along. I got a dream and some old pair of jeans, my six string and a song. down brievenbus. Het duet tussen Jessica Linwitty en Don Ellis Gatlin. En It's a Matter of When. We gaan naar het Spotlight album. En dat is deze keer het album Body Language van Blake Shelton. Het twaalfde album alweer van hem geproduceerd door Scott Hendricks. Er staan twaalf nummers op het album. En dat is echt heel gevarieerd. We gaan van ballads naar uptempo nummers. Ik heb hier vier nummers voor je uitgekozen. We gaan eerst luisteren naar The Girl Can't Help It. En daarna Neon Time. Dit is het Nashville Spotlight Album. She don't need no sunny day. She gonna light the world up either way. she just doing what she does best. Yeah, she just smiling that smile that her mama gave her, swinging those hips. She sure is making those blue jeans talking. The boys all fight. The one you want with you on a Saturday night, bending those words like the Mississippi River. Wherever she's going, man, I wanna go with her. Shining so bright, make the midnight stars jealous. Heaven help us all, the girl can't help it. likes cherry red. Now she can't help it if she still looks pretty with her hair all a mess. She don't know what all the fuss is about. She don't mean to be the talk of this town she just smiling that smile that her mama gave her Swinging those hips, she sure is making those blue jeans talking The boys all fine, the one you own with you on a Saturday night Bending those words like the Mississippi River Wherever she's going, man, I wanna go with her Shining so bright, make the midnight stars jealous Heaven help us all, the girl can't help yes, I think he did too. Ain't nothing not to love, the girl can't help it. Yes, she just smiling that smile that her mama gave her, swinging those hips, she sure is making those blue jeans talking. The boys all fight, the one you want with you on a Saturday night, bending those words like the Mississippi River. Wherever she's going, man, I want shining so bright, make the midnight stars jealous. Heaven help us all, the girl can't help it. Now the girl can't help it. Dit is het Nashville Spotlight Album. album Body Language van Blake Shelton. En in het tweede uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers van dit album voorbij komen. We gaan nu naar America slash Roots muziek van Douwe Bob. Het vijfde album van deze Nederlandse artiest heeft dezelfde titel als het nummer dat je zo gaat horen. Een album die een echte roots, die een echt roots album genoemd kan worden. En een wens van Bob om dat al langere tijd een keer uit te brengen. Ik zei het dus net al, uit Nederland, Douwe Bob en Born to Win, Born to Lose. might find it written on the wall To see it painted in the stars Or even feel it dawning from above Well, I haven't seen a single sign what to say. You're high in April now. Oh. Dottie uit 1968 en Country Girl. Ik heb nog voor je klaarstaan eh, Duitse country muziek van een zanger die ook ooit bij de Les, Les Humphrey Singers zong Patrick Simons. En eh, Piraat der country muziek. En daarna Reba McIntyre met Fancy. Man in Black. Johnny Cash. Highwayman. Willie Chris en Waylon. genannt. Sie sind Poeten aus dem echten Leben. Riesentypen, meine Idole. Mit Geschichten, die uns alle verband. Aus dem Leben sind sie geschrieben. Und auch ich werde euer Sprachrohr sein. Wie ein Pirat der Country Music. Nehm eure Stories und trage es dann vor. Wie ein Pirat der Country Music. Was euch bewegt, damit es weiterlebt. Bin der Pirat der Country Music. Nehme das was euch bewegt. Auch Probleme nehme ich mir vor. In die heile Welt auch mal begleiten. Ich sing für euch mit viel Humor. Ich lasse euch träumen und auch lachen. Sprech von Liebe und der realen Welt Mal ganz simpel zum Abschalten. Ich bring die Wahrheit, die anderen nicht gefällt. Wie ein Pirat der Country Music. Nehm eure Stories und trage es dann vor. Wie ein Pirat der Country Music. Was euch bewegt, damit es weiterlebt bin der Pirat der Country Music. Generationen lassen mich nicht kalt. Wir meistern alles, egal ob jung oder alt. Wie ein Pirat der Country Music. Nehm eure Stories und trage es dann vor wie ein Pirat der Country Music, was euch bewegt, damit es weiterlebt. Bin der Pirat der Country Music, bin der Pirat der Country Music. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. turned 18 We lived in a one-room rundown shack on the outskirts of New Orleans We didn't have money for food or rent, to say the least we were hard-pressed Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress Well, Mama washed and combed and curled my hair she painted my eyes and lips. Then I stepped into a satin dancing dress. I had a split from the side, clean up to my heel. It was red velvet trimming and it fit me good. Standing back from the looking glass, there stood a woman where a half-grown kid had stood. the tears welling up in her troubled eyes as she started to speak. She looked at a pitiful shack and then she looked at me and took a ragged breath. She said, Your paws runned off and I'm real sick and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said, To thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high shoe. It sounded like somebody else was talking, asking, gentlemen people came and took the baby mama died and I ain't been back.